Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De meeste leerlingen van het Politisch College Amsterdam gaan volgend jaar toch naar een reguliere middelbare school. De ouders van 71 leerlingen laten het plan om hun kinderen thuisles te geven varen. Het Islamitisch College moet dicht omdat het te weinig leerlingen heeft en de kwaliteit van het onderwijs er onvoldoende is. Veel ouders hadden aangegeven hun kinderen dan liever thuisonderwijs te geven. Maar wethouder Ascher heeft de meeste ervan overtuigd dat regulier onderwijs toch beter is. De ouders van negen kinderen zijn nog niet overtuigd. Zij krijgen nogmaals een uitnodiging om te komen praten met de wethouder. De Libische opstandelingen zijn niet tevreden met de manier waarop de NAVO het vliegverbod handhaaft. Volgens een van de leiders van de opstandelingen doet de NAVO te weinig om burgers te beschermen tegen aanvallen van Gaddafi's troepen. Vooral bij de stad Misrata zou harder moeten worden ingegrepen. Anders leeft er straks niemand meer in die stad, zei de opstandelingenleider. De NAVO zegt dat de troepen van Gaddafi bewust hun wapens in drukbevolkte wijken hebben gezet. Dat maakt het voor geallieerde gevechtsvliegtuigen onmogelijk om ze uit te schakelen zonder burgerslachtoffers te maken. Zittend president Bakbo van Ivoorkust is, ondanks berichten van het tegendeel, niet van plan de macht op te geven. In een interview met een Frans tv-station hield hij vol dat hij de verkiezingen van november heeft gewonnen en dat er niet wordt onderhandeld over zijn vertrek. Maar volgens de Verenigde Naties en Frankrijk wordt er wel degelijk onderhandeld. De VN zegt in gesprek te zijn met drie bakbogen generaals. Die zouden hun troepen opdracht hebben gegeven te stoppen met vechten en hun wapens in te leveren bij de VN.